Leden van Abfacabo FNV willen met een werkonderbreking protesteren tegen een verhoging van de AOW-leeftijd. Ze wilden eigenlijk niet in de spits, maar later op de ochtend een kleine werkonderbreking houden. Daarvoor vroeg de bond begeleiding van de directies, omdat op dergelijke acties eerder agressief is gereageerd door klanten van het openbaar vervoer. Die worden boos op de chauffeur als die het werk ineens stillegt. De directies wilden er niet aan meewerken en daarop heeft de Avacabo besloten woensdagochtend helemaal niet uit te rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De actie moet tot vijf over half negen duren. Waarschijnlijk spannen de directies van de OV-bedrijven een kort geding aan om de actie te voorkomen. De komende dag verschijnt een nieuw boek over de beer Winnie de Poe. Het nieuwe verhaal heet Terug naar het 100 Bundersbos. En er komt naast de bekende personages een nieuw dier in voor, Lottie de Otter. Dat vertelde de Nederlandse vertaalster Nettie Kruithof in het, Met het oog op morgen. In 1926 verscheen het eerste boek over de beer van de Britse schrijver Milne. En twee jaar later kwam het Huis in het Poehoekje uit. De erfgenamen van Milne zochten onlangs een opvolger om een derde boek te schrijven. En dat is David Benedictus geworden. Terug naar het 100 Bunders Bos komt vandaag in de hele wereld tegelijk uit. De politiek moet snel een besluit nemen over een eventuele verlenging van de missie in Oeroesgan. Dat vinden Nederlandse militairen. De politieke discussies veroorzaken onrust onder de militairen en hun thuisfront, blijkt uit een rondvraag door de NOS. Ze willen ook snel duidelijkheid omdat de voorbereidingen voor een nieuwe missie nu al zouden moeten beginnen. Het weer. Vannacht is het droog.